Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Turkije wil geen oorlog met Syrië. De Turkse premier Erdogan herhaalde op een persconferentie dat hij niets anders wil dan vrede en veiligheid. De premier deed zijn uitspraken enkele uren nadat het parlement de regering toestemming had gegeven om over de grens militair in te grijpen als dat nodig is. Het mandaat volgt een dag na de beschieting door Syrië van Turks grondgebied waarbij vijf Turken om het leven kwamen. In de Verenigde Staten zijn 91 mensen aangeklaagd in een grootscheepse actie tegen fraude met het zorgsysteem Medicare. Onder de verdachten zijn artsen, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. De 91 verdachten zouden in zeven Amerikaanse steden bij elkaar voor 430 miljoen dollar hebben gefraudeerd. Medicare is een sociaal verzekeringsprogramma voor bijna 50 miljoen mensen, vooral ouderen en gehandicapten. Met een stille tocht is in amsterdam Zuidoosten de ramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Belmer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Onder andere burgemeester Van der Laan hield vandaag een korte toespraak. Bij het belmer monument werd een krans gelegd. Een jongen van elf heeft in het noorden van Rusland de resten gevonden van een 30.000 jaar oude mammoet. Er zijn ook niet alleen botten bewaard gebleven, maar ook stukken huid, vet, vlees en organen. De mammoet zal na uitgebreid onderzoek worden tentoongesteld in een Russisch museum. In de Europa League heeft PSV zijn tweede poolwedstrijd gewonnen. In Eindhoven werd Napoli met 3-0 verslagen door doelpunten van Lens, Mertens en Marcelo. FC Twente kwam in Zweden niet verder dan 2-2 tegen Helsingborg. Pas in het laatste kwartier trok Twente de stand gelijk via treffers van Bengtson en Douglas.